Voor hogere winsten gaat het tarief van 25 naar 21 procent. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie trekken 3 miljard euro uit voor de maatregel. Staatssecretaris Wiebes gaf al eerder aan dat de tarieven omlaag moeten... om Nederland aantrekkelijk te houden voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Het Openbaar Ministerie doet extra onderzoek naar de aanrijding... voor het Centraal Station in Amsterdam afgelopen juni. Een medisch deskundige gaat onderzoeken of het gedrag van de bestuurder... past bij een te lage bloedsuikerspiegel. De man van 45 reed zeven voetgangers aan... De politie zei al snel dat hij dat niet met opzet deed... maar dat hij onwel was geworden door de te lage bloedsuikerspiegel. En gisteren benadrukte de politie nogmaals dat het een ongeluk was. Rondom het dorp Huis ter Heide zoekt de politie nog altijd naar de vermiste Anne Faber uit Utrecht. De vrouw van 25 wordt al bijna een week vermist. Het zoekgebied is iets uitgebreid ten opzichte van de afgelopen dagen. De politie krijgt bij de zoektocht hulp van de ME en buurtbewoners en familie en vrienden van Anne Faber. De storm die vanmorgen over Nederland raasde heeft in Duitsland een leven geëist. In Berlijn kwam een vrouw om het leven toen een boom op haar auto viel. Ook raakten volgens Duitse media zeker tien mensen gewond door de storm. In het noorden van het land ligt het treinverkeer compleet stil. Ook de meeste vluchten zijn geannuleerd. Het weer nog. De wind neemt langzaam verder af en er vallen nog altijd wat stevige buien. Vannacht waait het nog matig tot aan zeekrachtig.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 In de Randstad zijn de grootste problemen nog op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Want de Leidse Rijntunnel is nog altijd dicht door technische problemen. En het is onbekend hoe lang dat gaat duren. Dus die A2 kun je voorlopig beter mijden. Verder is er zojuist een ongeluk gebeurd in de Koentunnel op de A10, de ring van Amsterdam. Daardoor zijn er nu twee rijstroken dicht richting Koenplein. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 5 kilometer en een kwartier verdraging.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 En dat we breekbaar kunnen zijn, dat bewijst eh, het nieuws van de afgelopen week wel. Eh, toen ik eh, heb begrepen dat Tom Petty en de Heartbreakers, of beter gezegd Tom Petty zelf, is overleden. De Heartbreakers bestaan nog. En ja, ik kan het niet nalaten om toch hem op gedinkwaardige wijze ja, daar wat mee te doen. En dit is Mary Jane's Last Dance tot aan het nieuws van 8 uur. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh, my, my. Ja, en dan hou je dus gewoon nog eh, een beetje tijd over. Nou, zo direct dus uh, eh, Alternative FM eh, na 8 uur. En deze moest er gewoon tussendoor.